Dat ging volgens onze economieverslaggever om bijna 1 miljard euro. Dat geld hadden ze in juni vorig jaar al helemaal terugbetaald. Want het ging al best wel snel eigenlijk wel weer goed in de luchtvaart. Dus ze hadden dat geld. KLM hoefde nu dus niks meer terug te betalen. Maar had nog wel de optie om geld te lenen. Mocht de nood toch nog weer aan de man komen. Daarvan heeft KLM nu dus gezegd... is echt niet meer nodig. We gaan geen gebruik meer maken van die optie. Dat betekent dat KLM nu ook weer onder meer hogere salarissen en bonussen mag geven. Zolang ze steun kregen was dat verboden door de staat. Meerdere ongelukken vanmorgen op de A12 bij Zoetermeer. Het begon allemaal met een vrouw die op een oprit een aanrijding veroorzaakte. Daarna doorreed en vervolgens midden op de weg uitstapte. Daarna ging ze over de vangrail de andere weghelft op. Twee auto's die daar reden moesten remmen en botsten op elkaar. Daarna stak ze de vang vangrail weer over, waarna ze werd aangereden. De vrouw van 56 raakte alleen maar licht gewond... maar veroorzaakte met haar actie wel twee lange files. De winnaar van de Tour de France blijft nog langer in het shirtje van Jumbo-Visma fietsen. Het contract van Jonas Vingegaard is met drie jaar verlengd. De Deen rijdt sinds 2019 voor Jumbo-Visma. En vorig jaar stond hij in de gele trui op de Champs-Élysées. Ook dit jaar heeft hij als doel om de Tour de France te winnen. En een transvrouw in Australië mag geen wedstrijden spelen in de basketbalcompetitie daar. Lexi Rogers zit bij een club in de buurt van Melbourne, maar mag nu niet meer meespelen. De bond zet er een streep door, omdat Lexi pas na haar puberteit in transitie is gegaan. In deze podcast vertelde ze twee weken geleden nog hoe hartelijk ze na haar transitie in het team werd verwelkomd. I felt confident in my playing ability, felt confident in being a part of the team. All of the girls have been So lovely, so much better than I ever thought anyone could be in this space, and even the club. They've all been so welcoming. Ja, haar nou, team en de club ligt het dus niet. Op Insta zegt ze dat ze het heel jammer vindt, maar blijf vechten voor een inclusieve sport waar iedereen welkom is. Het weer, aardig wat zon, bij 12 graden aan de kust tot 15 in het binnenland. De wind maakt het wel weer wat frisser. Morgen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file tussen Knopen Raasdorp en knooppunt De Hoek 4 kilometer met 10 minuten vertraging.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 China beschuldigt Nederland van een koude oorlogsmentaliteit. Peking haalt daarmee uit naar het AIVD-jaarverslag dat gisteren werd gepubliceerd. Daarin wordt China de grootste dreiging genoemd voor de Nederlandse economische veiligheid. In Soedan is gisteren een konvooi met Amerikaanse diplomaten aangevallen. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken zaten paramilitaire strijders van de RSF achter de aanval. Egypte heeft begin dit jaar afgezien van het leveren van raketten aan Rusland... en heeft daarna artilleriemunitie geproduceerd voor Oekraïne. De plannen zouden zijn veranderd onder druk van Amerika.